Ook bij de Iraanse stad Kermanshah zouden explosies zijn gehoord. In dat gebied zijn meerdere raketbases. In Libanon werden onder meer de zuidelijke buitenwijken van Beirut getroffen. De aanvallen zouden zijn gericht op doelen van Hezbollah. Iran voerde opnieuw aanvallen uit op verschillende landen in de golfregio. In Bahrein werden twee hotels en een appartementencomplex geraakt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Trump heeft zijn minister van Binnenlandse Veiligheid, Christine Noem, ontslagen. Ze kwam onder vuur te liggen toen ze demonstranten tegen immigratiedienst ICE binnenlandse terroristen noemde, zegt correspondent Rudy Bauma. Die uitspraken hebben haar in ieder geval geen goed gedaan. Dat heeft er aan bijgedragen. Al geeft ze zelf interne schuld aan Steven Miller, dat is de architect van Trumps harde migratiebeleid. En die heeft die woorden binnenlandse terroristen als eerste gebruikt. Maar zij moet daar nu dus de politieke prijs voor betalen. Trump vervangt Noam door de republikeinse senator Mark Wayne Mullen. Jenning de Bo is goed begonnen aan het WK Sprint in Tialf. Hij leidt het klassement. Hij was op de 500 en de 1000 meter sneller dan Olympisch kampioen Jordan Stolz, zag commentator Sebastian Timmerman. Het ziet er moeizamer uit dan bij Jenning de Bo. En zien we dat terug in de tijd. 1.06.52 voor de Bo. En daar komt Stolz weer niet aan. 1.07.14. En dit viert Tialf met een hoop gejuich. Deze nederlaag van Stolz. Stolz was op de winterspelen van Milaan op de 500 en 1000 meter nog sneller dan de Bo. Het weer, het wordt een zonnige dag, maar er is ook sluierbewolking. Bij weinig wind wordt het 15 tot 19 graden. In de loop van de middag in het westen meer bewolking.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 Onder de zon en een hemelsblauwe hemel achter straten op bewoners of voorbijgangers van ver. En ik en probeer iets te doorgronden waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Hoor je de stad, mijn hemelse verslaving? Voel je de adem tussen de schemer en de avond?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 Over mogelijke slachtoffers of schade is nog niets bekend. Iran voerde opnieuw aanvallen uit op landen in de golfregio. De politie heeft gisteravond in Capelle aan de IJssel iemand neergeschoten bij een auto die mogelijk betrokken was bij een beroving. Waarom de politie op deze persoon schoten is onbekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het dodental na een schietpartij op een speedboot bij Cuba is opgelopen naar vijf. Vorige week werd een boot uit de VS onder vuur genomen.